Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het openbaar vervoer moet honderden miljoenen gaan bezuinigen. En dat gaat iedereen die afhankelijk is van bus, trein of metro merken. Want die kostenbesparingen worden door het hele land bij alle vervoerders gedaan. Wat dat in de praktijk betekent, legt OVNL uit. Dit speelt eigenlijk door het hele land. En eh, wat je gaat merken, <clears throat> hangt af van de keuze die wordt gemaakt om dit op te lossen. Dus minder rijden of kaartjes duurder... maar je kan ook allerlei combinaties daarvan gaan zien. Vooral in Drenthe en Groningen zullen er veel minder bussen en treinen gaan rijden. Meedoen aan een loterij, een avondje naar het casino met vrienden... of online inzetten op een voetbalwedstrijd. Gokkende Nederlanders brengen op die manier geld in het laadje voor de schatkist. Afgelopen jaar bracht de kansspelbelasting een miljard euro op. Dat is bijna twee keer zoveel als vijf jaar geleden. Het komt vooral doordat online gokken legaal is geworden. En een landelijke ziekenhuisstaking is van de baan. Aan het begin van de nacht werd duidelijk dat de vakbonden en ziekenhuizen een deal hebben voor een nieuwe CAO. Daarin hebben ze bijvoorbeeld afspraken gemaakt over salarisverhoging. Medewerkers krijgen er stapje voor stapje 8% bij de komende twee jaar. De vakbonden hadden gedreigd met een grote staking volgende maand. Die komt er dus niet. En in het Brabantse dorpje Stand daarbuiten zijn bewoners niet blij met metershoge zwarte doeken. Die schermen staan langs een dijk om vleermuizen de weg te wijzen. beestjes navigeren met geluidsgolven... maar na de kap van honderden zieke bomen is het landschap te plat geworden... waardoor ze verdwalen. Deze bewoners vinden het maar niets, zeggen ze bij Hart van Nederland. Het is een metalen constructie over een lengte van meer dan een, eh, van een kilometer. Iedereen die voorbij komt, die, die stopt, die vraagt van wat is hier aan de hand? Ja, dat is voor de vleermuizen. Ja, omdat de vleermuizen anders de weg kwijt zijn. Ja. Nou, nu ben ik de weg kwijt. Er wordt rekening gehouden met de vleermuis, hè? Ja. Maar er wonen ook nog mensen. De gemeente belooft dat de schermen weg mogen als de nieuwe bomen daar groot genoeg zijn. Maar dat kan nog jaren duren. En het weer nog. Let op als je de deur uit moet, want vanochtend kan het eerst flink mistig zijn.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 en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De overheid heeft nog nooit zoveel geld ontvangen uit de kansspelbelasting. De inkomsten zijn verdubbeld ten opzichte van vijf jaar geleden. Dat is vooral te danken aan de legalisering van online gokken. De aangekondigde stakingen van ziekenhuispersoneel volgende maand zijn voorlopig van de baan. Vakbond FNV zegt dat er een akkoord is bereikt over de nieuwe CAO. In Breda is afgelopen nacht een ravage aangericht. Drie auto's zijn zwaar beschadigd. Eentje ligt op zijn zijkant tegen de gevel van een huis. Er zijn meerdere ambulances opgeroepen... maar het is niet bekend of en hoeveel gewonden er zijn. Het weer, lokaal nog kans op dichte mist. Later zon bij 13 tot 18 graden. 106.9 ZFN it me. got it all, but I feel so deprived.